te arresteren. Dat schrijven Amerikaanse media. De man van 32 zit sinds vorig jaar een celstraf van 60 jaar uit... voor het maken en verspreiden van kinderporno. Hij zegt dat hij meewerkte met het onderzoek... en de politie onder meer op het spoor bracht van Robert M. De rechter heeft dat volgens hem niet meegewogen bij het bepalen van de straf. Rond Rotterdam rijden geen treinen. Volgens de NS komt dat doordat werkzaamheden van vannacht zijn uitgelopen. Zowel de regionale treinverbindingen als de intercities naar andere grote steden zijn uitgevallen. Reizigers moeten rekening houden met een vertraging van zeker een uur. De verwachting is dat Rotterdam na 9 uur vanochtend weer bereikbaar is voor treinreizigers. In Amsterdam heeft rond middernacht een uitslaande brand gewoed in een van de torens van het World Fashion Center. Niemand raakte gewond. Volgens de brandweer is een ruimte van 100 vierkante meter op de 12e etage verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In het complex zitten onder meer showrooms en kantoren van kledingontwerpers. Het Concertgebouworkest viert vandaag zijn 125-jarig jubileum. Op 3 november 1888 presenteerde het orkest zich voor het eerst aan het publiek... onder leiding van dirigent Willem Kes. Vanmiddag is er een verjaardagsconcert in het Concertgebouw... met onder meer nieuw werk van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Dat wordt live uitgezonden op Nederland 2 en Radio 4. AZ is de nieuwe koploper van de eredivisie. De ploeg van Dick Advocaat won met 2-0 van ADO Den Haag. De andere gegadigden voor de koppositie lieten punten liggen. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle. Vitesse won op het laatste moment met 1-0 van Ajax. En FC Twente speelde thuis gelijk tegen NEC. Het werd 2-2. Het weer. Er trekken buien over het land, soms met onweer. Het waait flink aan zee hard of stormachtig. In de middag neemt de wind af. Het blijft regenen met af en toe zon.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 didn't know what to say, so I just hung up the phone. I took a walk to clear my head, and this is where the walking led. Can't believe you're really gone. Don't feel like going home, so I'm gonna sit right here on the edge of this pier said disappear. And drink a beer. sense. I can't make it all make sense, so I'm gone. heet van harte welkom bij deze aflevering van Crossroads. Ik begin zoals gebruikelijk met drie songs uit de States. Vandaag heb ik gekozen voor drie songs uit de top 50. Luke Bryan is een dorstig type en zong Drink a Beer. Lennon en Macy zijn van de partij met Alive That's Good. Waarna Tim McGraw het blokje afsluit met Southern Girl. No southern girl about you. Kisses sweeter Dit is het favoriete album van de maand. De Bluegrass Boogeyman, afkomstig uit Utrecht en omstreken, behoren al 22 jaar tot de beste Nederlandse vertolkers van Bluegrass, de van oorsprong uit het zuiden van de Verenigde Staten afkomstige aanstekelijke muziekstijl. Ze leveren met Delivering the Grass hun vierde studioalbum af. De nummers behandelen de onderwerpen van het leven zoals eenzaamheid, wanhoop en de dood en zijn op een klassieke manier geschreven, zodat maar weer eens wordt onderstreept dat ook deze vorm van de blues haar tijdloosheid heeft bewezen. De Bluegrass Boogeyman bewijst ook met een nieuwe cd weer de beste Nederlandse vertolkers te zijn van een muzieksoort die steeds meer populariteit begint te krijgen. Op dit vierde album staan zelfgeschreven liedjes naast covers en traditionals zoals Down in the Willow Garden, ook ooit gedaan door de Stanley Brothers de Everly Brothers en Nick Cave, om er maar eens een paar te noemen. Een album Heet van de Naald. De EP is net uit en de titelsong mag er zijn. The Federal Hillbillies. I used to split a bottle with But lately I've been sipping on whiskey. Cause it hurts to split a bottle alone. She always had a way to my heart. Warming to the bone. But the only warmth I have now is whiskey. It feels cold to split a bottle Sometimes at the end of the night, I need a little something to atone. i reach my hand straight for my whiskey.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 1982 is zijn eerste hit. Operator, please connect me. with 1982. I need to make apologies for what I didn't do. I sure do need to tell her that I've thought the whole thing through. And now it's clear that she is what I should have held on to. They say hindsight's 2020, but I'm nearly going blind from staring at her photograph and wishing she was mine. It's that same old lost love story. It's sad, but it's true. There was a time this crazy lonely man back into the wasted years of my living past. I need to tell sad, but it's true. There was a time when she was mine in 1982. Losing my mind, going back in time to 1982. Crossroads, een programma boordevol country-muziek Met onder andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex. Haar debuutalbum Not the Trembling Kind dateert uit 2000. Een aantal jaren ouder en albumsrijker komt Laura Cantrell nu met No Way There From Here. De muziek op dit nieuwe album krijgt het sample country opgedrukt. Iets wat je op basis van de locatie ook mag verwachten. En zeker, die invloeden hoor je ook al terug in een groot aantal nummers. Toch is de muziek ook flink ondergedompeld in een mix van pop en folk. Die country hoor je op bijvoorbeeld Leather Seasand met een typische country samenzang en Driving Down Your Street. De banjo versterkte dat country gevoel natuurlijk ook nog eens. With a tree shaking in the summer clothes and my heart out on the breeze I wish that I were driving down your street. I wish that I In eerdere afleveringen draaide ik het origineel en daarna de cover. Dat item heb ik enigszins gewijzigd. In het eerste uur draai ik het origineel en in het tweede uur een cover van de song. Vandaag is de Werner Teunissen compositie Mississippi vertolkt door Pussycat aan de beurt. wekelijks op dit station. Drinking My Way Back to You onvervalste honky-tonk van de formatie Lucky Ron en the Rhode Island Reds. Muziek in de traditie van Hank Williams. Sitting alone in the Texas tavern 19 Klokje maakt deze keer ook een uitstapje naar België. Robbie Lungo is de ontdekking van The Voice van Vlaanderen. De countryzanger won het publiek volledig voor zich en behaalde in mei 2013 de tweede plaats in de finale van de talentenjacht, dankzij de massale stemmen van de kijkers. Een platencontract bij Universal Music Belgium was de kers op de taart. Robbie liet er geen gras over groeien en kroop meteen in de studio om zijn allereerste full album op te nemen. Het resultaat Countryman. Van het album draai ik twee songs, namelijk Green Green Grass of Home en Salavi e, You Never Can Tell.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 Crossroads, Kees de Haan. Endless demolition, some reconstruction. Consider consideration, interpret interpretation. Someone to follow, someone to look to, someone to hold you. While you search for liberation on the road to salvation. what if it ends us? Determined determination, frustrated, we're a frustrated nation. No one to follow, no one to look to, no one to hold you. Starving in desperation on the slow, steady road to hell. Blue wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell. coming with celebrate the anniversary. It was there. dan Caitlin Rose worden countrymeisjes niet. Ongetwijfeld zijn er genoeg versleten vriendjes die daarachter gekomen zijn en na de break-up tot een liedje verworden zijn. Nu is het meteen de vraag in hoeverre de term countrymeisje hier klopt. Ja, Caitlin Rose komt uit Nashville, Tennessee. Ja, ze heeft het zuiden in haar stem. En ja, ze is niet vies van jankende stielgitaars. Maar Rose heeft weinig van doen met alle conservatieve country die in het Mecca gemaakt wordt. Rose zal je er niet op de radio horen. Een knieval naar de commercie is de stand-in niet. Er blijven genoeg pittige country popsongs over, zoals de even ronkende als warme opener No One To Call, waar Rose Snick meteen lekker in zit. Daarnaast geeft ze een dikke, kitserige knipoog in heerlijke trage liedjes als Pink Champagne, Golden Boy en Twenties Swingsong Swing Song Old Numbers. Liefdesleed zou er nog genietbaar van worden. is het favoriete album van de maand. Delivering the Grass is hetgeen de Bluegrass Boogeyman al jaren doen, zowel hier in Nederland als in de rest van Europa en ook in de VS. Jack of Diamonds is een traditional op het nieuwe album. Jack Diamond. Joss en de Honky Tonk Heroes met pure honky tonk. Nowhere's Field Saloon. Well, I got up this morning with only half an hour. Get myself some coffee and have myself a shower. And I walked out the front door heading out to catch my train. And I ain't never coming back to Baltimore again. Cause I'm leaving now, like the Amtrak that's pulling out. From the station here downtown, well, destination, oh, where and I hope I can get there soon, cause they're saving me a table at the Nowheresville Saloon broken, fixed, patched up again, just running in the rain. Flashing fields of pretense always running through my brain. The station smell is strong, it comes and hits me in the face. Smells just like the insides of my fourth grade trumpet case. Cause I'm leaving now, like the Amtrak that's pulling out from the station here downtown. Well, destination nowhere, and I Back at there soon Cause they're saving me a table at the Nowheresville Saloon to that Bromo Seltzer Tower. The fans are all there lining up cause the game's in just an hour. As I sit in front of Camden Yards, an Oriole flies by. He don't even know about the Nowheresville Saloon. Cause I'm leaving now, like the Amtrak that's pulling out here downtown. Well, destination nowhere, and I hope I get there soon, cause they're saving me a ticket.